Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee broers moeten levenslang de cel in voor de moord op vier mensen in Enschede. Het gebeurde in 2018 in een winkel waar spullen voor telen van wiet werden verkocht. De vier werden door de twee mannen van dichtbij doodgeschoten. De broers kregen in 2020 al levenslang, maar ze gingen in hoger beroep en nu krijgen ze dezelfde straf. Het is onrustig in verschillende Griekse steden. Zo is er in Athene met brandbommen en stenen naar de politie gegooid. Die greep in met traangas. De Grieken gaan vandaag de straat op omdat ze niet blij zijn met de afhandeling van een grote treinramp. Precies twee jaar geleden. Ze vinden dat de regering te weinig heeft gedaan na het ongeluk... waarbij 57 doden vielen, zegt correspondent... Er is heel veel onduidelijk bijvoorbeeld over de toedracht. Zo zijn er aanwijzingen dat er een geheime brandbare lading... aan boord van de goederentrein was... die een grote explosie heeft veroorzaakt direct na de botsing. Eh, en ook is de plaats van het ongeluk heel snel volgestort met beton... zodat belangrijk bewijs verloren is gegaan. Demonstranten willen dat de verantwoordelijken voor de rechter komen. De politie heeft in Amsterdam-West twee man opgepakt... die het mogelijk voorzien hebben op autospiegels. Tijdens de controle werden 200 spiegels gevonden bij hen. De politie is nu aan het uitzoeken van wie ze precies zijn. In Amsterdam worden al lange tijd autospiegels gestolen. Spiegels worden uit de spiegelkap geknipt en vervolgens meegenomen. Vooral spiegels van Tesla's lijken populair. In dit weekend is de officiële start van carnaval natuurlijk. Maar in Eindhoven begint de traditie getrouw net wat eerder. Op drie uurkes vooraf genieten bezoekers nu al van gezelligheid en muziek. Deze verslaggever van Omroep Brabant probeert daar nog bovenuit te komen om wat carnavallers aan te spreken. Hoe zijn jullie verkleed? Sorry? Hoe zijn jullie verkleed? als En ik als de hotdog. Ja, vind ik leuk. Ja. Wat betekent carnaval voor jou? Carnaval betekent voor mij ehm, lol maken met vrienden feestje vieren. Echt Brabanderen. Het is niet alleen voor Brabanders en Limburgers. Het is het feest voor iedereen, meldt Omroep Brabant. Uit een onderzoek dat ze onder Brabanders hebben laten uitvoeren... blijkt dat driekwart ook buitenstaanders welkom heet om mee te feesten dit weekend. Het weer, het is overal droog. Op sommige plekken ook nog af en toe wat zon en een graad of 7. Vanavond blijft het droog, koelt het af naar een graadje of 2. En het weekend is ook droog en rond de 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files.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 try to meet you in the middle You got your point of view There's nothing I can do Can't change your mind Can't leave it all behind You're living in the past We talk and talk This goes on for hours About how I should be Why is it all on me?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 De twee inzittenden zijn zwaar gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren. De luchtvaartpolitie doet daar onderzoek naar. Twee broers zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslange celstraffen. Ze schoten met hun vader vier mannen dood in Enschede. Nadat hun vader overleed in de gevangenis zeiden de broers dat hun vader het alleen had gedaan. En Skype stopt ermee. Op 5 mei trekt Microsoft de stekker eruit. De communicatiedienst werd 23 jaar geleden opgericht. Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren met bijna 90% afgenomen. Het weer overal droog met wolken en af en toe zon. Het is 6 tot 8 graden. Het ritme van Zandvoort, op 106.9. do without you in my life. At night I wake up and all I see is your face.